Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. De standpunten over corona staan steeds verder uit elkaar. Mensen die het niet geloven worden steeds radicaler. Daar maakt de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid zich zorgen over. Het echt blokkeren of het onmogelijk maken van werken van journalisten. Het eh, politiemensen volgen naar thuisadressen. En dan zit je al over de grens. En dat noemen wij extremistisch gedrag. Volgens de terrorismebestrijder gaat het om groepen die actie willen voeren tegen van alles. Het gaat dan ook om allerlei soorten mensen. Sinds covid zien we eigenlijk wel een verzameling. En dat veel mensen met eh, onrechtvaardigheidsgevoelens, mensen met ontevredenheidsgevoelens... zich eigenlijk verbonden zien een beetje in dit eh, complotdenken, anti-overheidssentiment. Ook bij de antiracisme demonstraties ziet de NCTV een verharding. Maar vergeleken met andere landen vallen die demonstraties bij ons mee, zegt hij. Hier wordt niet geplunderd of brand gesticht. Een zwemleraar uit Arnhem moet zich laten behandelen in een tbs-kliniek. Hij betastte negen jongetjes tijdens de lessen. De slachtoffers waren tussen de vijf en acht jaar. Uit onderzoek blijkt dat de man psychisch niet helemaal in orde is. En daarom vindt de rechter tbs de beste straf. En mensen die verslaafd zijn aan roken kunnen vanaf nu meer hulp krijgen om te stoppen. Verzekeraar Mensis gaat rokers niet langer alleen coachen om te stoppen... maar ook laten behandelen door een verslavingsarts... op dezelfde manier als een alcoholist of junk. Dat gebeurt nog nergens anders op de wereld. En nog twee uurtjes en dan is het klaar met s'avonds laat nog een wijntje of bier scoren in de winkels. Na het sluiten van de horeca gisteren moet die regel voorkomen dat mensen op straat gaan hangen en feesten. Deze bedrijfsleider van een supermarkt midden in het centrum van Enschede verkoopt juist s'avonds veel drank. Nou, eh, s'avonds uh, vooral studenten. Eh, die komen een biertje halen, wat drinken, wat lekkers voor, op de bank. Alleen ze moeten het nou zonder bier doen. Dus zorgen we ervoor dat we, dat we de vakken afschermen en de koelingen dichtmaken. Zodat die discussie bij de kassa voorkomen wordt. De supermarkt hoopt dat de eerste avond zonder booze na achten zonder problemen verloopt. Het weer nog bijna overal droog en er zijn best wat opklaringen. Alleen in Limburg blijft het grijs. Het is een graad of 12, maar door de wind voelt het wel wat frisser. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat een korte file bij de afrit Hoorn. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. De oorzaak is een stilgevallen auto, maar de rijbaan is weer vrij.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 But a girl like that won't tell you what you should do. Tell person to accept that you're for real. Tell her about it. Tell her all your crazy dreams. Let her know you need her. Let her know how much you mean.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 De coronacrisis leidt tot meer polarisatie in de samenleving... en verspreiding van complottheorieën en desinformatie. Dat zegt de coördinator Veiligheid en Terrorismebestrijding Albersberg. Sportkoepel NOC-NSF heeft aan sportminister Van Ark gevraagd... om ook andere teamsporten dan voetbal door te laten gaan. Directeur Dielissen zegt aan 10 tot 15 topsporten te denken... waaronder volleybal, basketbal, hockey en handbal. Koning Filip van België heeft voor het eerst een ontmoeting gehad met zijn halfzus Delphine... die zich sinds twee weken prinses van België mag noemen. De twee spreken van een uitgebreid en bijzonder gesprek. Het weer. Morgen eerst koud, later van tijd tot tijd zon, weinig wind en een graad of 12. sit up, qué bonita. Mamacita. Dame eso, dame beso. Dame tu corazón, dame cuerpo.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 Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips. I like the way you grind and twist it. Hot damn, baby, you got me lit. When you put me in the mixer, uh, put me in the mixer, uh, put me in the, put me in the, put me in the mix.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 Eh like tsunami. Eh? I wanna make you my princess. Eh? Where you wanna go, what interest ya? Give me that mundo to impress ya. Eh? If you're hot, baby, let me undress ya. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways.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 wanna get down. you wanna You deserve to get down. you wanna working hard all week, just trying to make money. Girl, gonna shake your booty, loving it. I'm loving it. I'm loving it. I'm loving it. By the way, what's your sign?